Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet hakt nog geen knopen door over kerst. Ook al hebben meerdere adviseurs van het kabinet inmiddels gezegd... dat zij kerst vieren met veel mensen geen goed idee vinden vanwege corona... Minister Hugo de Jonge werd er net naar gevraagd. We zien natuurlijk met elkaar dat die cijfers onvoldoende dalen op dit moment. Dat is zo. Eh, en dat betekent als een extra aanmoediging moeten we daarin zien om goed ons best te doen om dat virus eronder te zien te krijgen. Eh, maar waar dat toe leidt eh, en tot welke maatregelen dat leidt, dat moeten we echt op een later moment bekijken. als die cijfers zo blijven, kan dat toch gewoon niet? Dat gaan we bekijken op 8 december. Een trieste mijlpaal in Duitsland. Daar zijn inmiddels 1 miljoen coronabesmettingen geteld. De coronaregels in Duitsland worden de komende weken extra streng... zodat het met kerst en oud en nieuw allemaal een beetje kan worden versoepeld. Duitsers mogen die feesten vieren met maximaal 10 mensen. Je moet volgend jaar misschien langer wachten op je bus of trein. OV-bedrijven gaan de dienstregeling flink aanpassen. Ze moeten bezuinigen omdat er door corona een stuk minder geld binnenkomt. Doordat er veel minder mensen in het OV reizen, hebben we ook veel minder geld. En het Rijk compenseert een hoop. We krijgen veel miljoenen, honderden miljoenen van het Rijk gecompenseerd. Maar dat is nog steeds te weinig. Bussen en treinen gaan minder vaak rijden. Er verdwijnen geen hele trajecten. En dan nog een Thanksgiving actie van deze rapper. Yeah, I heard she got a man, homie. Yeah. yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah. But he should see the way she dance on me. Yeah. ASAP Rocky liet gisteren meer dan 100 maaltijden bezorgen bij een daklozencentrum in New York. Op die manier konden ze toch nog een beetje Thanksgiving vieren. Deed ASAP trouwens niet zomaar. Zelf woonde hij ook lange tijd in die opvang samen met zijn moeder. En nu vond hij het dus hoog tijd om iets terug te doen. Krijg je het weer nog. Het is een grijze dag met af en toe regen. Behalve in Limburg. Daar schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 8 vandaag. Dit weekend iets meer zon en wat kouder.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 Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world is holding back. Time has come the button. World, the time has come to push the button.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 Een man van 69 die vervangende bussen regelde als NS-treinen uitvielen... heeft jarenlang samen met busbedrijven veel meer bussen gedeclareerd dan werden ingezet. En het zou gaan om een bedrag van zo'n 100.000 euro. Het verbreden van de A27 bij Utrecht valt 265 miljoen euro duurder uit. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft het budget voor het omstreden project vastgesteld op 1,5 miljard euro. Het weer. Op veel plekken bewolkt en wat regen, maar vooral in het zuiden ook kans op wat zon. Het wordt een graad of 8.